Dooral begens met het NOS-journaal. De huizenprijzen blijven stijgen. Volgens het CBS werd in juli gemiddeld 9% meer betaald voor een huis... dan in dezelfde maand vorig jaar. Koopwoningen zijn nu al een paar maanden duurder dan ooit. De gemiddelde verkoopprijs is bijna 291.000 euro. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen al met ruim 30% gestegen. De Leidse historicus Henk Wesseling is overleden. Wesseling schreef veel boeken over Frankrijk en de koloniale geschiedenis van Afrika. Bij het grote publiek was hij bekend als columnist bij NRC. Wesseling adviseerde toenmalig koningin Beatrix tijdens staatsbezoeken... en koning Willem-Alexander begeleidde hij bij het schrijven van zijn afstudeerscriptie. Henk Wesseling was 81 jaar. Het reddingswerk in de overstroomde kloof van Raganello in het zuiden van Italië verloopt moeizaam. Reddingswerkers zijn er op zoek naar slachtoffers die werden overvallen door het snel stijgende rivierwater door zware regenval. De sterke waterstroom nam wandelaars mee in de kloof die over de rotsen liepen. Elf mensen zijn daardoor overleden, 23 mensen zijn gered, onder wie een meisje van 10. Eén Nederlander raakte gewond in de kloof. Kolencentrales in de Verenigde Staten mogen weer meer CO2 uitstoten. President Trump heeft milieubeperkingen voor de kolensector geschrapt. Zijn voorganger Obama legde juist strengere regels op. Die kosten de kolencentrales veel geld. Trump heeft die regels nu afgeschaft en laat het aan de afzonderlijke staten over hoe streng ze zijn voor kolencentrales. In een poging om de hyperinflatie in Venezuela tegen te gaan... heeft de regering een nieuwe munt ingevoerd. Om chaos te voorkomen bleven de banken gisteren dicht. Die hebben de betaalsystemen omgezet en pinautomaten gevuld met het nieuwe geld. En ook veel winkels bleven dicht. De nieuwe munt moet het makkelijker maken om contant te betalen, want nu zijn voor een aankoop heel veel bankbiljetten nodig. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon, blijft bijna overal droog. In het zuiden en westen kan wel lokaal een bui vallen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. se a dolores, cuando se quema amor cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se su vela cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.